Twee uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen... staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Vooral kinderen met luchtwegaandoeningen hebben hier last van, zegt het RIVM... dat de problemen voor het eerst uitgebreid onderzocht. Op dagen met ongunstige wind verergeren de klachten... waardoor de kinderen meer medicijnen moeten gebruiken. Ook gezonde kinderen en volwassenen hebben er last van... maar volgens het RIVM hoeft dat niet tot gezondheidsklachten te leiden. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het basisonderwijs zijn vastgelopen, melden bronnen aan de NOS. Vakbonden en werkgevers hadden voor de zomer een akkoord willen sluiten over de arbeidsvoorwaarden, maar dat lijkt niet te lukken. De bonden willen onder meer een loonsverhoging voor ondersteunend personeel. In Duitsland is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de terreuraanslagen in 2015 in Parijs. De man van 39 uit Bosnië kwam in beeld bij een onderzoek naar wapenhandel door twee landgenoten. Een Belgische onderzoeksrechter denkt dat hij de daders heeft geholpen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil een verbod op de verkoop van lachgas bij evenementen. Het liefst al vanaf halverwege volgende maand. Het inhaleren van lachgas veroorzaakt een korte roes en is populair onder jongeren. Ook leerwarden wil lachgas bij evenementen verbieden. Koning Willem-Alexander is bij de opening van Museum Sophiahof in Den Haag... in gesprek gegaan met demonstranten. Het zijn nazaten van mensen die als militair of ambtenaar... in het toenmalige Nederlands-Indië hebben gewerkt... en nooit salaris hebben gekregen voor hun werk tijdens de Japanse bezetting. In Museum Sophiahof staat de culturele en historische erfenis van Nederlands-Indië centraal. De demonstranten vinden het niet juist dat dit museum wordt geopend... terwijl de salariskwestie nog altijd niet is opgelost. De koning liep naar de betogers toe en zei dat hij naar hun verhalen wilde luisteren. Het weer vanmiddag meer ruimte voor de zon.